Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Myanmar heeft de eerste vijf Rohingya laten terugkeren naar het land. In een verklaring schrijft het land dat vijf familieleden... die in een vluchtelingenkamp in Bangladesh zaten... nu net de grens zijn gepasseerd en in de staat Rakhine zijn. De mededeling van Myanmar is niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. De VN heeft gewaarschuwd dat de omstandigheden voor de Rohingya in Myanmar... nog lang niet veilig zijn... Zo'n 700.000 moslims van de Rohingya-gemeenschap zijn Myanmar wegens geweld en vervolging ontvlucht. De VN heeft Myanmar beschuldigd van etnische zuivering. In Mali is bij aanvallen op een Franse basis en een VN-basis een blauwhelm om het leven gekomen. Zeker tien militairen raakten gewond. De aanslagplegers lieten twee bomauto's ontploffen en schoten meerdere mortiergranaten af. Ze konden dicht bij de basis komen omdat ze zich voordeden als VN-militairen. De bouwsector heeft een nieuwe CAO. Met de vakbonden is afgesproken dat de lonen structureel met 5,35 procent stijgen. Bedrijven en bonden gaan ook nou samen nieuw personeel werven. Bijna alle CAO-afspraken gelden ook voor uitzendkrachten, inclusief de pensioenafspraken. Dubbelspion Kripal en zijn dochter zijn mogelijk vergiftigd met een gas dat is ontwikkeld in het Westen, zegt de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Hij baseert zich op informatie van een laboratorium in Zwitserland. Dat zou van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens opdracht hebben gekregen om monsters te onderzoeken uit Salisbury, de Engelse stad waar de Skripals zijn vergiftigd. Volgens Lavrov ging het om gas dat Rusland nooit heeft ontwikkeld. Het weer. In de loop van de ochtend trekken de buien naar het noorden weg. De zon breekt nu en dan door. Later is er opnieuw kans op een bui. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook nog eerst een enkele bui, later opklaringen.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 Sunning in our birthday suits, eating that forbidden fruit. It's like perpetual Dogs are sleeping in the shade. Guess we really got it peacefully and hear the bluebirds singing. We can hear the mockingbirds up high, trading eights. If the radiation's warm, we can turn the sprinklers on and we can run right through them.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 Please Release Me. Goes. De Berlijnse muur, luisteraars, die is eh, jaren geleden afgebroken. Maar in, eh, op 22 maart 1965 hebben ze in Oost-Berlijn het Friedrichstadtpalast figuurlijk afgebroken. Want er was een eh, wereldberoemd, bleek achteraf, optreden van de band van Louis Armstrong. Dat was geweldig. 65 in Oost-Berlijn. En wij horen hier een stuk van deze live-opname... waarin de band eh, wordt gezongen door Jewel Brown... Lover Come Back To Me. And now to start off with one called Lover, Come On Back To Me, huh? The sky was blue and high, high above moon was new, and so was love. This eager heart of mine keeps singing, Oh, lover, come on back to me. You came at last. You know, love had its day. That day has passed. You've gone away. This eager heart of mine keeps singing, baby come on back to me. Now you know I remember every little thing you used to do. I'm so lonely. Well, every road I've walked along, I have walked alone with you. No wonder I am lonely. Oh, the sky was blue. Well, the night was cold. Rather, the moon was new. And love was old. And while I'm waiting here, this heart of mine keeps on singing, Love please come on home to me. Now you know I remember every little thing you used to do. Oh, I'm so lonely. Every road I have walked along, I have walked alone with you. No, no, no, no, no wonder I am lonely. singing, lover, come back, please come back.